Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Taliban werd de Afghaanse politie en het leger. Dat staat in een NAVO-rapport dat in handen is van de BBC. De informatie komt uit verhoren van meer dan 4000 opgepakte Taliban-strijders en andere terroristen. De strijders houden zich vaak schuil in gebieden in Afghanistan waar NAVO-militairen zijn gestationeerd. Als die eenmaal zijn vertrokken, nemen ze de macht in het gebied over. Daarbij worden ze geholpen door het Afghaanse leger en de politie, schrijft de NAVO. In het rapport staat dat de Pakistanse veiligheidsdiensten ook nauw samenwerken met de Taliban en weten waar Taliban-leiders zich verschuilen. Minister Clinton vindt elke vergelijking tussen Syrië en Libië onterecht. Dat zei ze in de Veiligheidsraad, waar ze zich vooral richten tot Rusland, dat een resolutie over Syrië dreigt te blokkeren. Rusland is bang dat de resolutie leidt tot buitenlandse interventie, net als in Libië. Volgens Clinton is die vrees onterecht. Ze zegt dat het tijd is voor een duidelijk signaal aan de Syrische president Assad. In Amerika is een geluidsopname gevonden van Otto von Bismarck, de eerste rijkskanselier van het Duitse Rijk vanaf 1871. De opname zat in het Edison-archief in de staat New Jersey dat het geluidsbestand op zijn website heeft gezet. Er werd gezegd dat Bismarck een heel hoge stem had, maar dat blijkt niet uit de opname. Al staat er veel ruis op en is het gesproken woord van de ijzeren kanselier nauwelijks te verstaan. Op de opname uit 1889 zingt Bismarck ook een studentenlied en het Franse volkslied. Heerenveen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. De Friese versloegen Vitesse in Arnhem met 2-1. Heerenveen kwam op achterstand, maar won alsnog via doelpunten van Elm en Dost.